7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Topambtenaren maakten zich kort na de MH17-ramp grote zorgen over de woede bij Nederlanders over het optreden van het kabinet. Dat blijkt uit interne stukken die de NOS heeft gekregen na een WOP-verzoek. Op sociale media werd emotioneel gereageerd op het feit dat onderzoekers en hulpverleners geen toegang kregen tot het rampgebied. Ambtenaren schreven dat ze bang waren voor onrust op bijvoorbeeld herdenkingen... als die woede en onmacht zouden aanhouden. De dierenbescherming stopt met het filmen van misstanden op paardenmarkten. Volgens de organisatie kan de veiligheid van hun medewerkers niet meer worden gegarandeerd... omdat paardenhandelaren zich steeds vaker agressief zouden gedragen. Die willen niet dat de dierenbescherming komt filmen... en zouden medewerkers bedreigen, bespugen of proberen met een paard op hen in te rijden. De gemeente Rotterdam gaat asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners weren uit achterstandswijken. Vanaf volgend jaar kan de gemeente nieuwe bewoners weigeren op basis van politiegegevens, schrijft de Volkskrant. Zo wil Rotterdam voorkomen dat er nog meer overlastgevers in wijken komen te wonen, waar al veel problemen zijn. De Consumentenbond en artsenorganisatie VVAA gaan onderzoek doen naar de manier waarop zorgverzekeraars contracten afsluiten. Zorgverzekeraars zouden artsen en ziekenhuizen wurgcontracten voorleggen. Onderhandelen zou niet mogelijk zijn. de Consumentenbond en de VVAA willen nu graag weten wat daarvan de gevolgen zijn voor patiënten. Er is nog iemand om het leven gekomen na de treinaanval in het noordoosten van Zwitserland. Een meisje van 17 bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Een man van 27 goot twee weken geleden een brandbare vloeistof over een vrouw in een trein bij het station van Salets. Daarna stak hij in op andere treinreizigers. Een vrouw van 34 overleed een dag na de aanval en ook de dader kwam om het leven. Het weer, de dag begint met bewolking en plaatselijk een bui. Vanuit het westen breekt in de loop van de dag de zon door. Vanmiddag en vanavond is het droog en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog reuze mee met de ochtendspits. Op de A28 Zwolle Amersfoort rijdt het langzaam tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst.